In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart 19 maart Haarlem. 26 maart Apeldoorn. 1 april Utrecht. 9 april Leiden. 16 april Assen. En 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Het epicentrum lag voor de kust van de provincies Aceh en Noord-Sumatra. D66 in Amsterdam wil toch weer met de PvdA en GroenLinks praten over de vorming van een nieuw stadsbestuur. De partij gaat in op een verzoek van GroenLinks. Eerdere onderhandelingen liepen op niets uit. Breekpunt voor D66 was de benoeming van de PvdA Ascher tot waarnemend burgemeester. Op een vergadering bleek dat veel leden van D66 vinden dat de partij een te groot punt heeft gemaakt van die benoeming. Het is nog onduidelijk of de PvdA openstaat voor nieuwe gesprekken. Leefbaar Rotterdam wordt niet vervolgd voor het werven van volmachten voor de raadsverkiezingen vorige maand. Een raadslid van de partij had collega's in een e-mail tips gegeven om aan volmachten te komen. In de ogen van het Openbaar Ministerie kon die oproep worden gezien als het uitlokken van een strafbaar feit. Maar dat is volgens justitie nauwelijks te onderzoeken. Zo'n 400.000 klanten van Telfort zijn getroffen door een storing. Gisteravond werd het datacentrum in Amsterdam getroffen door een stroomstoring. En daardoor lag de verbindingen er lange tijd uit. De Telfort klanten konden niet internetten en hadden ook problemen met het vaste net om te bellen. Sinds 6 uur vanochtend werkt praktisch alles weer. Alleen internet via de mobiel kan nog haperen. Het personeel van de spoorwegen in Frankrijk heeft voor de derde keer dit jaar het werk neergelegd. Naar verwachting valt een derde van de hoge snelheidstreinen en de helft van de regionale treinen uit. Het internationale treinverkeer heeft waarschijnlijk niet veel last van de staking.